moet met het NWS Journaal. Leefbaar Rotterdam wil een breed met aanwezigheidslijsten op het ROC Zatkien in Rotterdam. En noemt de misstanden schokkend. Docenten van de mbo-opleiding Logistiek gingen langs bij spijpelaars... om hen vragen en antwoorden van tentamens te geven. En ook vinkten ze leerlingen die er niet waren aan als aanwezig. De onderwijswethouder van Rotterdam heeft opdracht gegeven... voor een onderzoek naar verzuimlijsten bij het ROC Zatkien. Het Openbaar Ministerie is vier onderzoeken gestart naar acties van Nederlandse F-16's in Syrië en Irak, waarbij burgers zijn omgekomen. Het OM bevestigt de onderzoeken naar vragen van de NOS, maar wil niet zeggen welke incidenten worden onderzocht en waar ze zijn gebeurd. Doel van de onderzoeken is om te achterhalen of de militairen strafbare feiten hebben gepleegd. Uitbehandelde patiënten met alvleesklierkanker kunnen mogelijk langer leven door een nieuwe behandeling, zegt het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het ziekenhuis heeft een proef gedaan met de nieuwe chemotherapie. Na de chemo kunnen meer patiënten worden geopereerd, waardoor de kans om langer te leven toeneemt. Bij 14 patiënten die op deze manier zijn behandeld... steeg de kans om na twee jaar nog te leven van 25 naar 75 procent. Alvleesklierkanker heeft de slechtste levensprognose van alle kankersoorten. Door het Pinksterweekend was het vanmiddag extreem druk op de Nederlandse snelwegen. Veel mensen gaan een lang weekend weg, waardoor het vooral in het midden en het zuiden van het land vaststond. Volgens de Verkeersinformatiedienst stond er op het hoogtepunt richting de 400 kilometer file. Voor het Pinksterweekend vorig jaar was dat 372 kilometer. Voor zover bekend zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd in de drukke spits. Het weer vanavond en vannacht komt lokaal nog een bui voor.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 De langste file nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer en ongeveer een kwartier verdraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Evelingen en Beest 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrikido Ambacht en Knappend Klaverpolder 8 kilometer.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 Yeah. Uh uh, uh, uh, uh, yum, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? You, you, you, you, me, yum yum. with me, my dirty boy, can't you see? You are were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of the carousel.